Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland is er nog niet in geslaagd om controle te krijgen over het luchtruim boven Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijft het Oekraïense leger erin slagen om het luchtruim met succes te verdedigen. De Russen vertrouwen voor aanvallen op Oekraïnse doelwitten daardoor vooral nog op lange afstandswapens... die vanuit het Russische luchtruim zijn gelanceerd, schrijft het Britse ministerie van Defensie in een nieuwe update. De burgemeester van Tcherniv in het noorden van Oekraïne zegt dat de situatie in zijn stad ernstig is. Tcherniv wordt omsingeld door Russische troepen, waardoor de stad een humanitaire ramp meemaakt. Er is volgens hem geen stroom of water en is de infrastructuur ook volledig verwoest. Ook het ziekenhuis in de stad zou volgens hem herhaaldelijk zijn beschoten. Omdat er geen veilige vluchtroute met Rusland is afgesproken... kunnen inwoners ook volgens hem niet de stad verlaten. In het centrum van Rosmalen zijn twee meisjes van 16 en 17 opgepakt na een fatale steekpartij. Die vond plaats bij een horecazaak aan de Driesprong. Volgens de politie zou er ruzie zijn ontstaan op het terras. Een, een man van 22 werd gestoken en vluchtte naar een andere horecazaak waar hij vervolgens overleed. Wat de oorzaak van de steekpartij was, wordt nog onderzocht. De voetganger die gisteren in het centrum van Ede opzettelijk zou zijn aangereden is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 64 jaar uit Gaanderen. Hij werd gisteren zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door een automobilist was aangereden, mogelijk met opzet. De automobilist is aangehouden. Getuigen zeiden dat de vrouw meerdere keren over het slachtoffer heen had gereden. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak en toedracht van de aanrijding. Het weer droog en het koelt af naar rond het vriespunt. Overdag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vooral in de middag valt dan wat regen.